Van 10 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft vanochtend een man aangehouden in verband met de moord op ex-crimineel Martin Kok. De 24-jarige man uit Utrecht wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Kok werd in december 2016 doodgeschoten op de parkeerplaats van een seksclub in Laren. Martin Kok was bekend van zijn misdaadsite vinderscrime.nl. De bestuursvoorzitter van het Chinese moederbedrijf van Real en Zwitserleven wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de miljardenfraude bij het bedrijf. Hij zou volgens de Chinese justitie opdracht hebben gegeven om te sjoemelen met de cijfers en een deel van de miljarden voor zichzelf hebben gehouden. Het bedrijf Ambang heeft behalve een aantal Nederlandse verzekeraars ook veel vastgoed in grote steden, waaronder het Waldorf Astoria Hotel in New York. Volgens Reaal en leven heeft de fraude voor hen geen gevolgen... omdat hun cijfers goed zijn en ze onder toezicht van de Nederlandse bank vallen. Op de Rotterdamse Maasvlakte is een grote vrachtwagencontrole aan de gang. Vooral vervuilende buitenlandse vrachtwagens worden onderzocht. Buitenlandse chauffeurs kunnen vaak zonder gevolgen een milieuzone inrijden... omdat er geen kentekengegevens met andere landen worden uitgewisseld. Wie vandaag toch met een vervuilende wagen de milieuzone op de Maasvlakte ingaat... krijgt een boete van ruim 100 euro. De hogesnelheidslijn blijft last houden van vertragingen en uitval. Volgens de NS komt dat doordat er vanaf komende maand geen meer treinen gaan rijden op de HSL. De Eurostar naar Londen en de Intercity naar Brussel komen erbij. En daardoor gaan er dagelijks bijna 250 treinen over de hoge snelheidslijn. Volgens de NS is de spoorlijn daar niet geschikt voor vanwege de verschillende systemen op de lijn. Aanpassen zou honderden miljoenen euro's kosten. Het weer, het is bewolkt en al snel gaat het overal regenen. Vooral in het zuiden van het land wordt het nat. Het wordt een graad of 8. Pas vanavond trekt de neerslag weg en wordt het een graadje koeler. Morgen zon, maar ook met buien en ongeveer 9 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude nog 10 minuten vertraging. Op de A27 Preda Utrecht een kwartier tussen Gorkum en Lexmond. Op de N44 vanaf Den Haag naar Leiden.